Freddy van met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel en president Macron zijn het eens geworden over het vormen van een eurozone-budget. Dat moet vanaf 2021 investeringen in de Europese economie mogelijk maken en die economie beter bestand maken tegen een crisis. Hoe groot het budget wordt en waar het geld vandaan moet komen is nog niet duidelijk. Merkel en Macron zeiden na hun ontmoeting vandaag ook dat het aantal eurocommissarissen, dat zijn er nu 28, omlaag moet om de Europese Unie slagvaardiger te maken. Dat betekent dat niet langer elke EU-lidstaat een eigen commissaris zal hebben. De regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat het kabinet de Amerikaanse ambassadeur op het matje roept in verband met de situatie aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Er is veel kritiek op de behandeling van migrantenkinderen die daar worden gescheiden van hun ouders. VVD en CDA zijn ook kritisch, maar steunen de oproep niet. Premier Rutte brengt op 2 juli een bezoek aan president Trump. De directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum neemt ontslag, meldt Nieuwsuur. Rapporten van het WODC worden gebruikt bij het bepalen van beleid, maar er was discussie ontstaan over de onafhankelijkheid. Eind vorig jaar bleek dat het WODC zich tegen de regels in door de politiek had laten beïnvloeden. Het ministerie van Justitie is tekortgeschoten bij de afhandeling van klachten daarover. Boeren krijgen een eigen meldlijn waar ze het anoniem kunnen melden als ze worden afgeknepen door supermarkten of andere afnemers. Zijn minister van Landbouw Schouten op NPO Radio 1. Zij wil misbruik door grote marktpartijen aanpakken. Schouten zei dat ze boeren weerbaarder wil maken en dat ze consumenten wil laten zien wie wat aan vlees en landbouwproducten verdient. Het weer, op de meeste plaatsen droog.